Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Sporting het liefst intern op. En als er wel een officiële melding wordt gedaan... is het vaak onduidelijk wat ermee gebeurt, zeggen een onderzoeksbureau... en wetenschappers van de VU in Amsterdam. Die hebben sportverenigingen en slachtoffers ondervraagd. Van de 100 politiezaken zijn er twee daders veroordeeld. In Eindhoven is een automobilist om het leven gekomen bij een achtervolging door de politie. Die wilde de auto controleren, maar de bestuurder negeerde het stopteken en ging er vandoor. Agenten zetten de achtervolging in, waarna de auto met hoge snelheid tegen een boom botste. De bestuurder overleed ter plekke, twee andere inzittenden raakten gewond. Op een stuwmeer in Colombia zijn negen mensen omgekomen nadat de boot waarop ze zaten was gezonken. Bijna dertig opvarenden worden nog vermist. De recreatieboot met meer dan 150 mensen aan boord zonk op het meer bij de stad Guatapé in het midden van Colombia. Veel plezierboten die in de buurt waren hebben drenkelingen uit het water gehaald. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Het aantal mensen dat op internet te maken heeft gehad met gijzelsoftware is het afgelopen jaar flink toegenomen met bijna 12 procent. Blijkt uit onderzoek onder miljoenen computergebruikers wereldwijd. Gijzelsoftware is een virus dat de computer en de bestanden daarop blokkeert. Om weer toegang te krijgen moet de gebruiker geld betalen. Vorige maand lagen de systemen van een aantal Britse ziekenhuizen nog plat door een aanval met gijzelsoftware. De Nederlandse cameraman Bram Jansen heeft in Istanbul enkele uren vastgezeten. Hij had gisteren tijdens de verboden Gay Pride gefilmd hoe deelnemers werden opgepakt. Daarna werd hij zelf ook gearresteerd.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 going on, then they got like oh. oh. I still feel like your man. Oh. I still feel, I still feel, I still, feel like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so.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 for you, that's what I like. Tell me who's the tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 想。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 So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 never mouse